Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Topmensen in het bedrijfsleven zijn de afgelopen jaren minder gaan verdienen, concludeert de Volkskrant na eigen onderzoek. Volgens de krant zijn de beloningen van topbestuurders op een structureel lager niveau beland, onder meer doordat nieuwe contracten zijn versoberd. De meeste bestuurders die tussen 2007 en 2011 aantraden kregen minder dan hun voorganger, gemiddeld 46 procent. Alle huizenbezitters moeten hun hypotheek met onmiddellijke ingang gaan aflossen. Daarvoor pleit topman Zalm van ABN AMRO in het AD. Zalm wil dat nieuwkomers en bestaande huizenbezitters gelijk worden behandeld. Nieuwkomers moeten vanaf volgend jaar de hypotheek in 30 jaar aflossen. Voor mensen die al een woning hebben geldt dat niet. Zij kunnen 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken, ook al lossen ze niets af. Couturier Theresia Vreugdenhiel is overleden. Ze kleedde jarenlang koningin Beatrix en werd onderscheiden met de huisorde van Oranje. Vreugdenhil werkte vanaf 1965 voor Beatrix en zou dat blijven doen tot 2007. Haar invloed op de uiterlijke verschijning van de prinses en latere koningin was groot. Koningin Beatrix ontwikkelde samen met Vreugdenhil een stijl die niet aan mode onderhevig is... Een paar jaar geleden zei de couturier in een interview dat koningin Beatrix kledingstukken veel vaker dan één keer draagt. En dat zij en de koningin elkaar over en weer met mevrouw aanspraken. Theresia Vreugdeneel was 82 jaar. In Afghanistan zijn zeker 20 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag op een bruiloft. Onder de doden zijn belangrijke plaatselijke leiders. De zelfmoordenaar blies zichzelf op tussen de gasten in een trouwzaal in de noordelijke provincie Samarkand. In de zaal werden de gasten net welkom geheten door de vader van de bruid, een commandant in het Gaanse leger. Ook hij kwam om. Volgens de lokale tv werd hij omhelst door de dader toen die zijn explosieven liet afgaan. Het weer bewolkt met geregeld buien. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog en zonnig en ongeveer 18 graden. Dit was het.